Ember Brandsen met het NOS-journaal. De VS gaat van nucleaire energie in India. Beide landen hebben dat afgesproken tijdens een ontmoeting van de Indiaanse premier Modi en de Amerikaanse president Obama. Ze spraken van een doorbraak. In 2008 tekenden de twee grootmachten al een overeenkomst over samenwerking op nucleair gebied, maar dat liep op niets uit. De VS heeft nu onder meer een eerdere eis om nucleair materiaal te kunnen volgen laten vallen. Ook zijn er afspraken gemaakt over klimaatverandering. In het noordoosten van Nigeria heeft Boko Haram bij een aanval tientallen militairen gedood. In het gebied wordt al een tijd fel gevochten tussen de moslim-extremisten van Boko Haram en het regeringsleger. De strijdkrachten van Nigeria voeren ook luchtaanvallen uit. In het noordoosten zitten tienduizenden burgers die door Boko Haram verjaagd zijn uit andere plaatsen. De president van Nederlandse bank Knot heeft voor het eerst openlijk gezegd dat hij tegen de nieuwe miljardeninjectie is van de Europese Centrale Bank. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat hij zich heeft uitgesproken tegen die nieuwe uitzonderlijke steunmaatregelen. Hij is er niet van overtuigd dat alleen met Europese steun deflatie kan worden voorkomen. In Indonesië is het bergingswerkers opnieuw niet gelukt om de romp van het verongelukte Air Asia-toestel uit de Javazee te halen. De bergers proberen de romp van het vliegtuig boven water te krijgen door onder het wrak enorme ballonnen op te blazen. Gisteren liepen de ballonnen te vroeg leeg en vandaag brak een kabel waaraan de ballonnen vastzaten. De klassieker tussen Ajax en Feyenoord is geëindigd in een gelijkspel. Feyenoord kreeg veel kansen in de arena, maar benutte er niet één. Het bleef 0-0. Het gelijkspel staat, door het gelijkspel staat nummer 2 Ajax nu 6 punten achter op koploper PSV. Feyenoord staat derde op 14 punten. Het weer veel wolken, ook af en toe zon en hier en daar een bui.